Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft Rusland opnieuw opgeroepen... om verantwoordelijkheid te nemen in het onderzoek naar de ramp met MH17. Hij zei in de Veiligheidsraad tegenover de Russische VN-ambassadeur... dat geen enkele staat het recht heeft om te zwijgen... en dat Moskou moet meewerken aan het vinden van de daders. Vorige week bleek dat de boekraket die de passagiersvlucht neerhaalde... afkomstig was van het Russische leger. Nederland en Australië hebben Rusland daarom aansprakelijk gesteld voor de vliegramp. In Oekraïne is een vooraanstaande Russische journalist doodgeschoten. Het is oorlogsverslaggever Arkady Babchenko. Babchenko was een uitgesproken tegenstander van president Poetin. Hij bekritiseerde de rol die Rusland speelt in het oosten van Oekraïne. Vorig jaar februari vluchtte Babchenko weg uit Rusland... uit angst dat hij zou worden opgepakt. Sindsdien woonde hij in Kiev. De Oekraïense politie gaat ervan uit dat Babchenko is vermoord... vanwege zijn journalistieke werk. Code oranje is voor alle regio's ingetrokken. Alleen in het noorden zijn er nog wat pittige onweersbuien. Het noodweer heeft op veel plaatsen tot overlast en schade geleid. In Barendrecht en Ede storten daken in door het vele regenwater. In Deventer richtte een windhoos grote schade aan. En in Terwolde raakte een vrouw gewond toen een boom op haar huis viel. Door blikseminslagen rijdt een aantal treinen niet. En in tientallen gemeentes is de avondvierdaagse afgelast vanwege de hevige buien. Griekenland en Macedonië zijn het na jaren van gesteggel eens geworden over de naam van Macedonië. Het wordt de Republiek Noord-Macedonië. Tot nu toe luidt de officiële naam voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, maar dat was niet erg werkbaar. De naamkwestie ligt gevoelig omdat er ook een Griekse regio is die Macedonië heet. Het weer dan nog, de buien worden geleidelijk minder. Vannacht is het overwegend droog. De minima liggen rond de 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later stapelwolken met lokaal een regen- of onweersbui.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 Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you which one am I into? I'm fine, baby, how are you? Well, I would say them, but I know that it's just not enough My words were cold and flat And you deserve more Another aeroplane, another sunny place.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 Hij zei in de Veiligheidsraad tegenover de Russische VN-ambassadeur dat geen enkele staat het recht heeft om te zwijgen en dat Moskou moet meewerken aan het vinden van de daders. Vorige week bleek dat de boekraket die de passagiersvlucht neerhaalde afkomstig was van het Russische leger. Nederland en Australië hebben Rusland daarom aansprakelijk gesteld voor de vliegramp. In Oekraïne is een vooraanstaande Russische journalist doodgeschoten. Het is oorlogsverslaggever Arkady Babchenko. Babchenko was een uitgesproken tegenstander van president Poetin. Hij bekritiseerde de rol die Rusland speelt in het oosten van Oekraïne. Vorig jaar februari vluchtte Babchenko weg uit Rusland... uit angst dat hij zou worden opgepakt. Sindsdien woonde hij in Kiev. De Oekraïense politie gaat ervan uit dat Babchenko is vermoord... vanwege zijn journalistieke werk. Code oranje is voor alle regio's ingetrokken. Alleen in het noorden zijn er nog wat pittige onweersbuien. Het noodweer heeft op veel plaatsen tot overlast en schade geleid. In Barendrecht en Ede storten daken in door het vele regenwater. In Deventer richtte een windhoos grote schade aan. En in Terwolde raakte een vrouw gewond toen een boom op haar huis viel. Door blikseminslagen rijdt een aantal treinen niet. En in tientallen gemeentes is de avondvierdaagse afgelast vanwege de hevige buien. Griekenland en Macedonië zijn het na jaren van gesteggel eens geworden over de naam van Macedonië. Het wordt de Republiek Noord-Macedonië. Tot nu toe luidt de officiële naam voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, maar dat was niet erg werkbaar. De naamkwestie ligt gevoelig, omdat er ook een Griekse regio is die Macedonië heet. Het weer dan nog, de buien worden geleidelijk minder.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 Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft Rusland opnieuw opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen in het onderzoek naar de ramp met MH17. Hij zei in de Veiligheidsraad tegenover de Russische VN-ambassadeur dat geen enkele staat het recht heeft om te zwijgen en dat Moskou moet meewerken aan het vinden van de daders. Vorige week bleek dat de boekraket die de passagiersvlucht neerhaalde afkomstig was van het Russische leger. Nederland en Australië hebben Rusland daarom aansprakelijk gesteld voor de vliegramp. In Oekraïne is een vooraanstaande Russische journalist doodgeschoten. Het is oorlogsverslaggever Arkadi Babchenko. Babchenko was een uitgesproken tegenstander van president Poetin. Hij bekritiseerde de rol die Rusland speelt in het oosten van Oekraïne. Vorig jaar februari vluchtte Babchenko weg uit Rusland... uit angst dat hij zou worden opgepakt. Sindsdien woonde hij in Kiev. De Oekraïense politie gaat ervan uit dat Babchenko is vermoord... vanwege zijn journalistieke werk. Code oranje is voor alle regio's ingetrokken. Alleen in het noorden zijn er nog wat pittige onweersbuien. Het noodweer heeft op veel plaatsen tot overlast en schade geleid. In Barendrecht en Ede storten daken in door het vele regenwater. In Deventer richtte een windhoos grote schade aan. En in Terwolde raakte een vrouw gewond toen een boom op haar huis viel. Door blikseminslagen rijdt een aantal treinen niet. En in tientallen gemeentes is de avondvierdaagse afgelast vanwege de hevige buien. Griekenland en Macedonië zijn het na jaren van gesteggel eens geworden over de naam van Macedonië. Het wordt de Republiek Noord-Macedonië. Tot nu toe luidt de officiële naam voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, maar dat was niet erg werkbaar. De naamkwestie ligt gevoelig, omdat er ook een Griekse regio is die Macedonië heet. Het weer dan nog, de buien worden geleidelijk minder. Vannacht is het overwegend droog. De minima liggen rond de 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later stapelwolken met lokaal een regen- of onweersbui.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 Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft Rusland opnieuw opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen in het onderzoek naar de ramp met MH17. Hij zei in de Veiligheidsraad tegenover de Russische VN-ambassadeur dat geen enkele staat het recht heeft om te zwijgen en dat Moskou moet meewerken aan het vinden van de daders. Vorige week bleek dat de boekraket die de passagiersvlucht neerhaalde afkomstig was van het Russische leger. Nederland en Australië hebben Rusland daarom aansprakelijk gesteld voor de vliegramp. In Oekraïne is een vooraanstaande Russische journalist doodgeschoten. Het is oorlogsverslaggever Arkady Babchenko. Babchenko was een uitgesproken tegenstander van president Poetin. Hij bekritiseerde de rol die Rusland speelt in het oosten van Oekraïne. Vorig jaar februari vluchtte Babchenko weg uit Rusland... uit angst dat hij zou worden opgepakt. Sindsdien woonde hij in Kiev. De Oekraïense politie gaat ervan uit dat Babchenko is vermoord... vanwege zijn journalistieke werk. Code oranje is voor alle regio's ingetrokken. Alleen in het noorden zijn er nog wat pittige onweersbuien. Het noodweer heeft op veel plaatsen tot overlast en schade geleid. In Barendrecht en Ede storten daken in door het vele regenwater. In Deventer richtte een windhoos grote schade aan. En in Terwolde raakte een vrouw gewond toen een boom op haar huis viel. Door blikseminslagen rijdt een aantal treinen niet. En in tientallen gemeentes is de avondvierdaagse afgelast vanwege de hevige buien. Griekenland en Macedonië zijn het na jaren van gesteggel eens geworden over de naam van Macedonië. Het wordt de Republiek Noord-Macedonië. Tot nu toe luidt de officiële naam voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, maar dat was niet erg werkbaar. De naamkwestie ligt gevoelig, omdat er ook een Griekse regio is die Macedonië heet. Het weer dan nog, de buien worden geleidelijk minder. Vannacht is het overwegend droog. De minima liggen rond de 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later stapelwolken met lokaal een regen- of onweersbui.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 Vorige week bleek dat de boekraket die de passagiersvlucht neerhaalde afkomstig was van het Russische leger. Nederland en Australië hebben Rusland daarom aansprakelijk gesteld voor de vliegramp. In Oekraïne is een vooraanstaande Russische journalist doodgeschoten. Het is oorlogsverslaggever Arkady Babchenko. Babchenko was een uitgesproken tegenstander van president Poetin. Hij bekritiseerde de rol die Rusland speelt in het oosten van Oekraïne. Vorig jaar februari vluchtte Babchenko weg uit Rusland... uit angst dat hij zou worden opgepakt. Sindsdien woonde hij in Kiev. De Oekraïense politie gaat ervan uit dat Babchenko is vermoord... vanwege zijn journalistieke werk. Code oranje is voor alle regio's ingetrokken. Alleen in het noorden zijn er nog wat pittige onweersbuien. Het noodweer heeft op veel plaatsen tot overlast en schade geleid. In Barendrecht en Ede storten daken in door het vele regenwater. In Deventer richtte een windhoos grote schade aan. En in Terwolde raakte een vrouw gewond toen een boom op haar huis viel. Door blikseminslagen rijdt een aantal treinen niet. En in tientallen gemeentes is de avondvierdaagse afgelast vanwege de hevige buien. Griekenland en Macedonië zijn het na jaren van gesteggel eens geworden over de naam van Macedonië. Het wordt de Republiek Noord-Macedonië. Tot nu toe luidt de officiële naam voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, maar dat was niet erg werkbaar. De naamkwestie ligt gevoelig, omdat er ook een Griekse regio is die Macedonië heet. Het weer dan nog, de buien worden geleidelijk minder. Vannacht is het overwegend droog. De minima liggen rond de 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later stapelwolken met lokaal een regen- of onweersbui.